Start. Gert met het NOS Journaal. In de rechtszaak rond drie roofmoorden in Drenthe is het Openbaar Ministerie in beroep gegaan tegen de opgelegde straf. De twee broers die terecht stonden kregen van de rechtbank 30 jaar cel. Het OM wil dat ze tot levenslang worden veroordeeld. De broers brachten in 2012 een man uit wingelo om het leven en een jaar later een echtpaar uit Exlo. ADO Den Haag kampt met financiële problemen. De Chinese eigenaar Wang Wei heeft twee van de drie betalingstermijnen laten verstrijken. Het gevolg is dat ADO geen sluitende begroting kan maken en te weinig geld in kas heeft. Wang beloofde miljoenen investeringen toen hij de Haagse Eredivisieclub een jaar geleden overnam, maar er is nog maar weinig van terechtgekomen. Een Duits passagiersvliegtuig heeft in Boedapest een noodlanding gemaakt na een bommelding. Het toestel was met 140 mensen aan boord op weg naar de Egyptische toeristenplaats Hurghada. Egypte geldt als een veiligheidsrisico na de bomaanslag op een Russisch vliegtuig. Daarbij kwamen een maand geleden 224 mensen om het leven. Het Duitse vliegtuig is in Boedapest doorzocht, maar er zijn geen explosieven gevonden. De gestolen kunst uit het Westfries Museum moet zo snel mogelijk terug naar Nederland, zegt minister Koenders. Volgens het museum zijn de schilderijen in handen van een groep rebellen in Oekraïne. Een kunstroofdeskundige die voor het museum onderzoek deed, zegt dat leden van de Oekraïnse geheime dienst betrokken zijn bij de zaak. Minister Koenders spreekt dat tegen. De Nederlandse economie groeit volgend jaar minder sterk dan dit jaar. Dat komt doordat de wereldhandel stokt en dat heeft weer een negatieve invloed op de Nederlandse export. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse raming van de Nederlandse bank. In 2017 trekt de groei weer aan, verwacht de DNB. Het weer vanmiddag vrijwel overal droog en af en toe zon. Het wordt 12 graden. Morgen eerst periode met zon, maar morgenmiddag vanuit het westen regen. En ook morgen wordt het ongeveer 12 graden.